Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Myanmar is weer gedemonstreerd tegen het militaire regime. De situatie in Myanmar is sinds de staatsgreep van 1 februari... waarbij regeringsleider Aung San Suu Kyi werd afgezet, erg gespannen. Demonstraties worden door het leger gewelddadig neergeslagen. Inmiddels zijn al meer dan 550 mensen doodgeschoten. Het aantal positieve coronatests daalt, heel geleidelijk. Vandaag kwamen er bijna 7000 besmettingen bij, minder dan gisteren. En het weekgemiddelde is 2% lager dan de week ervoor. Duitsland heeft Nederland nu wel aangemerkt als hoog risicogebied... omdat er in zeven dagen meer dan 200 nieuwe besmettingen waren per 100.000 inwoners. Vanaf dinsdag moeten reizigers vanuit Nederland aan de grens... een negatieve coronatest kunnen laten zien. Voor forensen geldt een uitzondering. Een fotograaf van de Twentse courant Tubantia is vrijdagmiddag in Enschede aangevallen door beveiligers van een vaccinatielocatie. Dat gebeurde toen de man weigerde foto's te verwijderen die hij had gemaakt buiten het gebouw. De GGD Twente heeft excuses aangeboden. Dit weekende gaan 20 Nederlandse artsen en verplegers naar Curaçao... om te helpen met de coronazorg en met vaccineren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken riep vrijdag vakantiegangers en stagiairs op Curaçao te verlaten... als hun verblijf niet strikt noodzakelijk is. Het aantal besmettingen neemt er snel toe... en het enige ziekenhuis voor coronapatiënten is overvol. Op het eiland zijn vandaag ook meer beperkende maatregelen van kracht geworden. PSV heeft in Eindhoven met 3-0 gewonnen van Heracles... en heeft daarmee op doelsaldo AZ weer van de tweede plaats verdrongen. Utrecht heeft vanmiddag tegen ADO Den Haag zijn vijfde uitzegen op rij behaald. Het werd 4-1. En eerder vanmiddag won Feyenoord thuis van Fortuna Sittard met 2-0.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 Won't you give me that step by step? I Won't you be my number two? Me and number one. much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see.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 like there's no tomorrow, that's just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up when the music drops, we both put our hands up.